eenzaamheid drijft mij terug. Oh Anita, oh Lieveling, ik kom weer vlug. Zonder jou vindt mijn hart toch nergens rust. het slapen gaan. Oh Anita, oh Anita, blijf ik voor jouw foto staan. En dan fluisteren en litten weer jouw